Levi van Eck met het NOS-journaal. Een kudde van 150 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen... is onderweg naar Wit-Rusland, meldt Staatsbosbeheer. De paarden worden per vrachtwagen naar een natuurgebied gebracht... in de buurt van hoofdstad Minsk. De paarden zouden eigenlijk drie weken geleden al vertrekken naar Wit-Rusland... maar toen waren er administratieve moeilijkheden. De afgelopen jaren zorgden de leefomstandigheden van grote grazers... in de Oostvaardersplassen voor grote ophef... De dieren kwamen om van de honger, wat leidde tot felle protesten van dierenactivisten. Partners van Nederlandse F-16-vliegers zijn in 2017 gebeld door onbekende Russen... met intimiderende telefoontjes, meldt De Telegraaf. Nederland deed mee aan een NAVO-missie boven de Baltische Staten. De onbekende Russen belden dat de Nederlandse vliegers naar huis hadden gebeld... met hun eigen telefoon. De MIVD weet van de Russische intimidatiepogingen, maar zegt er verder niets over. In België hebben zich al ruim 90 mensen gemeld... die zeggen slachtoffer te zijn van seksueel misbruik door Jehovah's getuigen. Dat meldt de Belgische krant Le Soir. Het federaal parket in België doet onderzoek naar misbruik binnen de Jehovah's getuigen. Eind april werd het Belgische hoofdkantoor van de geloofsgemeenschap doorzocht. De organisatie Reclaimed Voices verwacht dat er zo'n 200 Belgische slachtoffers van seksueel misbruik door Jehovah's zijn... Veel van hen zouden bang zijn om het te melden... omdat ze nog altijd deel uitmaken van de gemeenschap. Dieven hebben het steeds vaker voorzien op dure apparatuur van boeren. Het gaat om drones, sensoren en gps-apparatuur... die wordt gebruikt bij het nauwkeurig inzaaien van akkers... en het uitrijden van mest. Grote agrarische verzekeraars zeggen dat het aantal claims van zulke diefstallen... ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag flinke buien met kans op onweer... windstoten, hagel en plaatselijk veel regen. In het zuiden ook wat zon en dan wordt het 23 tot 28 graden. Morgen onstuimig met aan zee een stormachtige wind...